Ze zeiden eerst, eh, we gaan geen nieuwe gasvelden meer aanboren. Er is te veel kans op schade voor de natuur. Maar nu zeggen ze nu, eh, de oorlog met, eh, met Rusland en het dreigende gastekort heeft ons laten inzien dat de situatie nu helemaal anders is. Het duurt nog wel even voor er geboord wordt bij de Waddeneilanden. Waarschijnlijk op zijn vroegst pas over twee jaar. 200 Nederlandse militairen vertrekken deze zomer naar Roemenië om de grenzen van de NAVO te beschermen. Het land grenst aan Oekraïne. De missie zal in eerste instantie een jaar duren en soldaten worden om de vier maanden afgelost. Het wordt makkelijker voor mensen om zonnepanelen op hun huis te laten leggen. Nu betaal je daar 21% belasting over, die je daarna wel terug kunt krijgen. Maar volgens het kabinet zorgt dat voor veel onnodig papierwerk en doet lang niet iedereen dat. Daarom wordt de belasting vanaf volgend jaar geschrapt. fans van FCM gaan een lekker voetbalseizoen tegemoet. Na de zomer spelen ze weer in de eredivisie. En de club uit Drenthe krijgt ook nog eens zijn eigen biertje. Hop, Emmen Hop heet het. En het zit natuurlijk in een flesje met een rood-wit etiket. De maker vertelt hoe het smaakt. Hij is vrij zacht in de mond en eh, qua afdronk zit er echt een, een pittige bite aan. Een beetje net als het seizoen van FCM. Eh, ja, een beetje <laughs> langzame start. Wel, wel een lekkere start. En eh, ja, daarna een pittige, pittige afdronk. Een deel van de opbrengst gaat naar de jeugdopleiding van FCM. Het weer, nou, eigenlijk net zoiets als gisteren. Met 14 graden op de Wadden en 20 in Limburg. Ook morgen lekker zonnig, wel iets koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een file op de A10, de ring van Amsterdam aan de zuidkant... wanneer je vanuit het oosten richting het westen onderweg bent.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 Make you dance like Luala, yeah, Luala. Make you dance like Luala, yeah. talking myself. I just want to live my life if I'm judging. I don't like bad. I don't go find your trouble. I don't like a salad. So far my money the double. As my money the pile up, oh, it make me happy, oh, happy. Oh. As my money the pile up, oh, it sweet my butt, oh, butt, oh. not the finish. We could try to enjoy. Bahala not the finish. Oh, we could try to enjoy. Se kata kata uru uru not the finish. Eh. We could try to enjoy. Problem not the finish. Eh. So we could try to enjoy. Uh -huh. We could dance like Luwala. Yeah, Luwala. verzamel al mijn moed, kan er deze rol ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt al is het nu of nooit. Ik wil, ik zal vooruit. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik. Mijn hart is kapot. Je t'ai donné la vie, toi t'as sauvé la mienne. Si tu savais comme je t'aime, j'ai jamais tant aimé, je te connais à peine. Faut une première à tout et merci d'avoir détruit le corps de maman. Elle s'aimait pas beaucoup, mais c'est pire qu'avant. On a le temps de le faire qu'une seule fois par an. Oh, comme c'est beau le métier de parent. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches et les odeurs. Y'a les vomis, les cacas et puis tu verras c'est du bonheur, tu verras c'est de la joie. Y'a des coups sur les auteurs, y'a les vomis, les caca et puis tout le reste. Tout d'abord, tu m'idéalises avant que tu me méprises. Ok, d'accord, tu piqueras des crises. Ensuite, ben, tu feras tes valises. Et puis, bon débarras, bon débarras, bon débarras. Tu diras, c'est pas grave, ouais, mais tu débarrasses débarrasses, tu débarrasses. J'ai dit prends toutes tes crasses, allez-y, fais des gosses. Allez-y, fais des gosses. Tu verras, c'est que du bonheur? S'il te plaît, ne nous abandonne pas. Non, mais oui, je sais, ton amour viendra. Quand il sera temps de les faire, toi aussi t'en auras. Tu verras, c'est que du bonheur. Tu verras, c'est de la joie. Y'a les couches, à les odeurs. Y'a les pipis, les caca et puis tout le reste. Puis y'aura papy, y'aura mamie. Si on est en vie, on gardera le type, Puis on fera caca et puis on fera pipi. Rira bien, ça t'arrivera aussi. Tu verras, c'est que du bonheur. la joie. Y'a les couches, y'a les odeurs. Y'a les vomis, les caca et puis tout le reste.